Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Na de treinen gaat ook het streekvervoer plat. Streekbussen en treinen van regionale vervoerders staan volgende week in steeds een andere regio stil. En op vrijdag 16 september rijden ze in het hele land niet. De chauffeurs en machinisten willen beter worden betaald en fijnere roosters. Het klinkt bekend, ook NS-personeel staakte daar vandaag weer voor... voor de vijfde en voorlopig laatste dag op rij. Deze toeristen werden erdoor overvallen. You are traveling to? To Amsterdam or go back in Italy. You had not the information that the trains uh, were not going today? No, no. Lyon, France. And you are stuck here? Uh, yes. You didn't know about it? Uh, yeah, but I'm interrailing, so it's not a problem. I took another train ja. Als de NS-medewerkers er niet uitkomen met hun baas... komen zij binnenkort misschien ook nog wel met een landelijke actiedag. Koning Willem-Alexander is op bezoek geweest in Ter Apel... bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De plek waar het de afgelopen tijd zo'n chaos is voor iedere Nederlander is het natuurlijk verschrikkelijk wat we hier gezien hebben de laatste eh, weken. En eh, ja, mij heeft ontzettend geraakt, de beelden op televisie. En ik wilde heel graag ook, ook de mensen die hier actief zijn een hart onder de riem steken. Want ook alle mensen die hier werken, COA, IND, alle samenwerken in de keten, dat zijn ook mensen. Die zien ook wat hier gebeurt. Die raakt het ook. En ik zie ook de mensen die echt hier iets aan willen doen. En ik hoop dat het snel mogelijk opgelost wordt. Inmiddels zijn er wel wat dingen opgelost daar. Mensen hoeven niet meer noodgedwongen op de grond te slapen. En het terrein voor het aanmeldcentrum zijn inmiddels douches en wasbakken neergezet. En de wc's worden schoongemaakt. Een pistool uit deze film is voor omgerekend meer dan een miljoen euro geveld. Hey, Luke. May the force be with you. Het wapen was te zien in de allereerste Star Wars film uit 1977, Een Nieuw Hoop. Het is nep, maar Han Solo heeft het wel in zijn handen gehad. Wie het heeft gekocht, dat weten we niet. Het weer, het blijft de komende uren vrij zonnig. Morgen verandert er weinig. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar flinke files, zoals op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Want daar heb je een kwartier op onthoud voor de aansluiting met de A10. Dat komt door een ongeluk. Op de N201 van Uithoren naar Hilversum heb je een kwartier op onthoud tussen Vinkenveen en Loenen. En op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn is het druk. Dat is tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen. Ook daar is de vertraging een kwartier. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen moet je 10 minuten geduld hebben tussen Bad en de afrit AMC. En het is wat drukker op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Blarikum.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 It's been a hell of a ride, but every single moment you were there by my side. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I make I just love you and hold you for my hand. Hold you for a minute, yeah, yeah. Hold you for a minute, hold you for a minute. Oh. hold you for my hand, hold you for my hand, hold you for my hand, hold you for my hand. I wanna be in your light until the night is over.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 In enkele uren tijd is het brandende gebied van 20 naar 34 hectare gegroeid. De halvering van de stikstofuitstoot in 2030 staat niet ter discussie. Dat zei stikstofbemiddelaar Johan Remkes na een bijna vier uur durend gesprek... met vertegenwoordigers van de landbouw en het kabinet. Werknemers van het streekvervoer staken op vrijdag 16 september in het hele land voor een betere CAO. Streekbussen en treinen van regionale vervoerders rijden dan niet. In aanloop naar die landelijke stakingsdag wordt er eerst volgende week nog in vier regio's gestaakt. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder en de temperatuur daalt naar een graad of 13. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. attack. I did the work, it didn't work. Ah, ah, ah that truth, it hurts.